Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor het eerst in 40 jaar is de uitstoot van CO2 wereldwijd gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor en wordt dat niet veroorzaakt door een wereldwijde economische crisis. Het Internationaal Energieagentschap schrijft dat toe aan de overstap op duurzame energie. Met name in China wordt steeds meer energie gewonnen met behulp van wind, zon en water en minder met kolencentrales. Oud-president Nasheed van de Malediven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar, omdat hij als president een hoge rechter onterecht vast heeft laten zetten. Daarvoor zijn ook een voormalig minister van Defensie en een parlementslid opgepakt. Nasheed was in 2008 aan de macht gekomen na de eerste democratische verkiezingen op de Malediven. In 2012 stapte hij op na wekenlange protesten tegen zijn bewind. De oehoe uit Purmerend is door een valkenier gevangen. Ze gaat naar een tijdelijke opvang totdat er een geschikte definitieve plaats voor haar is gevonden. Er zijn inmiddels zo'n 50 oehoe-aanvallen geregistreerd, vaak met verwondingen als gevolg, zoals bulten en sneden. De oehoe zorgde er al sinds maart vorig jaar voor problemen, maar de aanvallen werden steeds heviger. De oehoe is een beschermd dier. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente ontheffing verleend om de valkenier in te schakelen om de oehoe te vangen. En in Amsterdam zijn nog honderden studenten en docenten aan het demonstreren voor meer democratie op de Universiteit van Amsterdam. Tijdens een tocht door de stad hebben studenten de Dam korte tijd geblokkeerd met een sit-in. En op het eindpunt bij het Maagdenhuis wordt nu nog gedemonstreerd. Het weer,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

Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Streisand.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 on Zandvoort. touch at this road.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 world can see. Only that you try to understand me and have the courage to love me for me. 了。 there last night